uur. Gert Luc met het NOS In Frankrijk de stembureaus opengegaan voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Net als twee weken geleden zijn er tienduizenden politiemensen en militairen op de been om aanslagen te voorkomen. In de peilingen heeft de sociaal-liberaal Macron een zeer grote voorsprong op Marine Le Pen van het populistisch-rechtse Front National. Gisteren mocht er zoals gebruikelijk geen campagne meer worden gevoerd, zodat de Franse kiezer in alle rust zijn keus kan maken. Vrijdagavond laat bleek dat hackers een grote hoeveelheid gegevens van het team Macron hadden gehackt. Maar het lijkt er niet op dat de hack van grote invloed zal zijn. Voor zover bekend zijn er geen mails en andere data gelekt die Macron in verlegenheid kunnen brengen. Zo'n 50.000 inwoners van Hannover in Duitsland worden vandaag geëvacueerd vanwege de ontmanteling van zeker vijf bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is de op één na grootste evacuatie in Duitsland. De ontruiming is een enorme klus, want in het gebied staan onder meer zeven bejaardenhuizen en een ziekenhuis. Honderden ambulances worden ingezet om mensen te vervoeren naar veilige locaties. Het treinverkeer wordt omgeleid. De terreurgroep Boko Haram heeft 82 ontvoerde meisjes vrijgelaten... na onderhandelingen met de regering. In ruil zou een aantal gevangen Boko Haram-strijders zijn vrijgelaten. De meisjes maken deel uit van de groep van bijna 280 schoolkinderen... die drie jaar geleden werden ontvoerd. Een klein deel van de meisjes werd eerder al vrijgelaten. Boko Haram heeft de laatste tijd veel terrein verloren... De terreurorganisatie is verjaagd uit de grote steden, maar er zijn nog veel strijders actief op het platteland. Voor de kust van Californië zijn de afgelopen weken vele honderden dode haaien aangetroffen. Het zijn vooral veel luipaardhaaien. Het is de tweede achtereenvolgende lente dat er grote aantallen dode vissen in het gebied worden aangetroffen. Biologen proberen uit te zoeken wat de reden is voor de massale vissterfte. Vermoed wordt dat de vissen gif binnenkrijgen dat zich heeft opgehoopt in stilstaand zeewater.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 Voor niet-Amerikanen lijkt het soms niet te begrijpen wat de Amerikanen zo aantrekt in dit soms naar onze smartlappen neigende muziekgenre. Zelf ben ik overigens ook overgoten met een country sausje. Zij het dat er best een vleugje rock and roll in mag zitten. Whiskey Gentry met Rock and Roll Band. Lekker om zo te beginnen aan de tweede uur. I wanna play. Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Hitsongs.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 Well, I'm not a kid. heeft Willy het over het eeuwige medelijden. Het is weer zo'n typische Nelson-song geworden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I followed you to hell and back. I'll follow you again. No matter where you take me, it's someplace that I ain't been. And I'll go to hell believing true love, you're still my friend. From the start to the finish, and until the bitter end, I live my life believing True love, you're still my friend. The whole damn thing is over, and we reach our journey's end. I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. The road was always rocky trouble waiting around every bit. I'll go to hell believing in true love. You're still my friend. You taught me how to twist and turn and bend before I break. And fake it till I make it, all for true love's sake. worth all the heartaches, and I'd do it all again. But I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. When the whole damn thing is over, never to be again. I'll go to hell believing true love, you're still my friend. I can't escape this prison, the cell I'm living in. Where memories guard the inmates and true love, you're still my friend. Zij werd geboren op 10 februari 1964 in Gauss, Texas, in een familie van gospelzangers. Op haar veertiende was ze soliste in het plaatselijke koor. Later studeerde ze muziek en geluidstechniek en werd zangeres in een bluesband en trad veelvuldig op in bars. Richland Woman Blues, een gospel in de oude stijl waarbij Ruthie Foster klinkt alsof je een 78 toerenplaat op hebt staan. Maar het geheel is niet storend, het klinkt prima, het hoort bij het sfeertje. cover van deze week. Terry Clark bracht het met haar versie van Poor Poor Pitiful Me in de States niet verder dan een 47e plaats. Wat dat betreft deed zij het in haar thuisland Canada stukken beter. Want daar bereikte ze in 1996 de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Cokie Lafarge was onlangs in ons land. Zijn muziek is geïnspireerd door de folk en blues. En waarschijnlijk heeft hij bij zijn optreden in Paradiso ook Better Man Than Me ten gehore gebracht. Heet van de naald. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Mel McDaniel is in 2011 overleden en we kennen hem allemaal van hits als Stand Up en Babies Got Her Blue Jeans On. Ik heb echter gekozen voor een minder bekende song, Roll Your Own. you don't the day's too strong. Dang, paper pretty, roll your own. Roll your own. leave a rose behind when you finally find a roll your own. There's raspberry, strawberry, pretty red wine. good Cause the paper keeps tearing, turning, angst falls out. Don't give up, cause after a while you'll be smoking right on with a big old smile. Let them pass it along, everybody. Roll your own. When you finally get the touch, you won't smoke so dang much. Roll your Ook Emmylou Harris, hoewel nog actief, behoort langzamerhand tot de sterren van toen. De liefhebber geniet nog steeds van haar en ikzelf trouwens ook. Zeker als ze de laatste dans voor mij bewaart. Barry Mercy, een grote naam in Canada, sluit dit blokje af met een ode aan zijn thuisland. I see your beauty every morning when the sun comes shining through. I've seen countless sights like northern lights. You're an old friend, tried and true. And in years from now, I'll remember how I was proud to take a stand. I love you, Canada, my home and native land. I see our future in our children, so proud, strong, and free. One family, hand in hand, from sea to shining sea. I know this father's son is not the only one doing everything. my home and native land. And even with times I'm bad, and it's been hard. say Back to the Future. John Carter Cash, het enige kind van Johnny en June, gaf het gedicht van zijn vader Gold All Over the Ground aan Brad Paisley. Die had het nog nooit eerder gezien of gelezen, pakte zijn gitaar en begon te zingen. Het voelde net alsof mijn vader nog leefde, alsof hij er nog was, zei John Carter Cash. Paisley wist het gedicht direct om te zetten in een ontroerende ballad. Een magisch moment. De song is terug te vinden op Brad Paisley's nieuwe album Love and War. Real Country If I had you at my mercy, there's no telling what I'd do. But I'd sit and make you listen for an hour, maybe two. And then you'd know I need you every day that rolls around. And your feet would walk on velvet with gold all over the ground. soft breeze at your back, a sky full of diamonds, and your nights would not be black. Yes, you would really love it, and if you're Every dream I see, and I'd bundle you in kindness until you cling to me. We'd sit beneath strong branches, my arms would twine around. My arms would twine around. I'd turn your green to emerald. And your skies full of diamonds. person responsible for me still being alive, she and God. In de rubriek Hitsongs breng ik een bezoek aan de Amerikaanse country charts. Rascal Flats is een van de populaire groepen in de States. Momenteel staan ze in de charts met Yours If You Want It. Ook Chris Stapleton is daarin terug te vinden met de voorbode Broken Halos van zijn nieuwe album. Luke Bryan sluit dit blokje af met zijn hitversie Fast. sipping this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it. And it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket. Oh, baby, just call it, cause it's yours if you want it. city from Port Swing. Every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh, baby, don't you know? You got a place to lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it. It's yours if you want it. Every Crossroads, Case de Haan. Fast. That's the kind of car you want to drive when you're 16. Fast. That's the kind of boys that you want just like that fast. And here you are, looking back. 60 seconds now feels more like 30. Tick tock won't stop and round it goes. Sand through the glass, your falls in a hurry. And all you keep trying to do is slow it down. So get in, keep trying to make the good times last as long as you can. But you can't. goes too fast. Fast. That's what your parents said when we were falling in love. It's too fast. There ain't no she can't. make so it just goes to. Justin Towns Earl, zoon van alternatieve countryster en producer Steve Earl, groeide op in Nashville, het mekka van de country. Justin had zijn inspiratie uit zijn directe omgeving en mengt daarbij hedendaagse Americana met Southern Soul, met als sprekend voorbeeld Faded Valentine. Getipt voor de top. Faded Valentine Turned up at the corner Yeah time. Just thought I'd tell you that I love you, that I want you, always on my mind. Take you back to days long ago. ever tijd om afscheid te nemen. En ik ga er als een speer vandoor in mijn Big White Volvo. Dankjewel Sharon Benjamin voor deze passende bijdrage. Tot volgende week. Dag. along the road that everything is okay with a truckie and his load.